De marechaussee hield eerst twee Nederlandse mannen aan... die al over de hek heen waren en op het terrein van de stallen liepen uur later werden een Tsjechische man en een vrouw aangehouden die probeerden over de hekken te klimmen. Alle vier kregen ze een bekeuring. volgens de marechaussee hebben de klimpartijen niets met elkaar te maken. De vier hadden allemaal wat gedronken en probeerden voor de lol over het hek te klimmen, zegt de marechaussee. Het gebeurt wel vaker volgens de politie. Ze probeerden twee weken, zo probeerden twee weken geleden een paar Britten op het terrein van de koninklijke stallen te komen. De Thaise oud-premier Thaksin is door het Hoge Rechtshof in Thailand schuldig bevonden aan corruptie. Hij heeft ruim 2 miljard dollar weggesluist en zich schuldig gemaakt aan machtsmisbruik. Zo heeft hij de regels voor mobiele telefonie zo vastgesteld dat het bedrijf van zijn familie daar als enige van profiteerde. Het Hoge Rechtshof heeft bepaald dat het geld in beslag wordt genomen. In 2006 werd Taksin afgezet bij een militaire staatsgreep nadat hij was beschuldigd van corruptie. Taksin was niet bij de uitspraak van het hof. Hij is gevlucht en woont nu in Dubai. In de Egyptische basplaats Sharm el-Sheikh zijn drie doden gevallen toen een luxe cruiseschip de kade ramde. Door harde wind en hoge golven was het schip, de Costa Europa, tegen de kade geslagen. Er ontstond een gat van twee meter in de romp, waardoor water in een van de cabines stroomde. Daar verdronken drie bemanningsleden, vier toeristen, drie Britse vrouwen en een Italiaanse man raakten gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. De ongeveer 1500 passagiers van het Italiaanse cruiseschip zijn ondergebracht in hotels en worden later naar huis gevlogen. Het schip was onderweg van Dubai naar Noord-Italië. Het weer, enkele stevige buien. Het wordt 8 graden aan de kust en 11 graden in het binnenland. Morgen regent het in vrijwel het hele land licht. In de middag wordt het droog, maar het blijft bewolkt.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 En dat alles tijdens de Euro Breakdown hier op CFM Zandvoort. Leuk dat je weer luistert. Tot aan 5 uur hoor je ze voorbij komen. Met alles alweer in de 20e jaargang van deze Euro Breakdown. Aflevering 8 van 26 februari 2010. De lijst bestaat uit 40 platen waarvan er deze week 16 een eh, plekje omhoog stijgen. De twee blijven zitten waar ze vorige week ook zaten. De 19 één of meer plek dalen en de drie helemaal nieuw binnenkomen in de lijst. Betekent dat ook drie platen natuurlijk uit moeten. Na 17 weken Beyoncé met Radio. Rihanna met Russian Roulette na 15 weken. En Drake, The Best I Ever Had, laat het na 12 weken voorgezien in de lijst. Snelste tijger die is in handen van Robbie Williams. The Morning Sun gaat 7 plaatsen omhoog. De snelste daler dat is John Mayer. Met Who Says zakte hij ook 7 plaatsen. En langs genoteerd net als vorige week de Black Eyed Peas Meet Me Halfway. 18 weken lang alweer bij de beste 40 van Europa. De eerste nieuwe binnenkomen, die komen tegen op nummer 38. Met haar herkenbare stemgeluid die zowel geschikt is voor soul als pop. Zorgt Pixelot altijd weer voor nummers die radiovriendelijk zijn. Haar vierde single van debuutalbum Turn It Up heet Gravity.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 Toen met Baby One More Time, dat was eh, Britney Spears nu met Tree. 16 weken lang alweer in de lijst, van 33 zak ze wel naar 36. Dan gaan we gewoon naar de volgende nieuwe binnenkomen. Verwacht werd dat Leona Lewis wel haar Avatar soundtrack I See You zou uitbrengen. Maar voorlopig komt I Got You in plaats van de filmhit binnen in de Euro Breakdown. Een mooie film hoor, die Avatar. De Raiders geven hem ook al een dikke 8 op dit moment. Dus eh, heb je hem nog niet gezien, ga hem echt een keer kijken. Al een hele tijd surft er een afgekorte versie van het nummer op het internet. En daarna legt vanzelfsprekend ook nog natuurlijk het eh, volledige nummer een keer. Uiteraard volgt hier het album Ego ook nog een keer op. Al snel bleek dat het een van de fan favorites was. Een heerlijk nummer zal worden geserveerd als officiële tweede single in Europa. Diona Lewis brengt van haar album Ego dus I Got You uit. En die doet het meteen erg goed in Europa. Nummer 35 is deze week gereserveerd voor haar nieuwe single.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 Vorige week stonden ze nog op nummer 30. Deze week zakken ze wel vier plaatsen naar beneden. Komen ze terecht op nummer 34. Zometeen gaan we door met de volgende nieuwe binnenkomer. Die komt trouwens binnen op nummer 31. Eh, van wie die is, dat horen we straks. Eerst eh, de man die vorige week binnenkwam. James Morrison met Get To You kwam toen binnen op nummer 39. Deze week gaan er 6 bij. Dan komt hij terecht op 33. So close to midnight, under the street lights, leaving behind what I don't need. I walk like a blind man. are the only place for me. Yeah. Won't you hold on just for a while? Yeah. Please don't give up. 13-jarig voor het eerst begon met gitaarspelen en daarna hit na hit maakte. James Morrison, Get To You. Jason Derulo die zet het beeld van een droomdebuut toch wel perfect neer. Deze jongeman weet met zijn allereerste single zonder behulp van video of enkele promotie de top 10 van de Billboard te halen. Na de première van de video wordt het zelfs een eh, grote nummer 1 hit. En zegt nou zelf, het blijft toch wel een eh, heerlijk nummer, die allereerste single van hem. Om zijn succes dan vast te houden komt James Jason Derulo met zijn volgende single. In My Head is opnieuw weer een catchy nummer en eh, zeer hitgevoelig ook weer. In 2001 komt trouwens het eh, zelf getitelde debuutalbum uit. In My Head, Jason Derulo. Jason Deze week op nummer 31, helemaal nieuw binnen. everybody's looking for love. Ain't that the reason you're at this club? deze week handen Lady Gaga Bad Romance. 14 weken in de lijst, zak 3 plaatsen van 37 naar de allerlaatste plek dus. September Because I Love You, 15 weken in de lijst van 35, zak het naar 39. Pixie Lot, Gravity, nieuw binnen op 38. David Guetta, One Love, zakt 5 plaatsen naar 37 en dat alles in zijn 13e week. Britney Spears met 3, zij zakt er ook 3 van 33 naar 36 en dat alles in de 16e week. Leona Lewis, I Got You, nieuw binnen op 35. The Black Eyed Peas, Meet Me Halfway, 14 weken in de lijst, van 30 zakkers naar 34. James Morrison, Get To You, 2 weken in de lijst. Vorige week nieuw binnen op 39, deze week al omhoog naar 33. Jamie Column, I'm All Over It, 12 weken in de lijst van 28 naar, naar 32. Eh, en Jason Derulo, In My Head, hoorde je eh, nieuw binnen op nummer 31 dus. Nummer 30 is er dan trouwens voor Owl City, Fireflies, 12 weken in de lijst, zak van 26 naar nummer 30. En nummer 29 die is er voor David Guetta. Vorige week kwam die nieuw binnen op 34 en nu eh, gaan er dus 5 eh, plaatsen bij. Zijn single uit Memories. memories staat in de lijst met twee van zijn eigen singles. David Guetta, Memories. En natuurlijk ook eh, met One Love. Maar daar komt nog veel vaker voorbij. Hij heeft nummers gemaakt voor de Black Eyed Peas. Onder andere voor Train heeft hij meegewerkt. Ina doet hij ook nog eens wat mee. Die man die eh, hoor je overal. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag is het overwegend bewolkt en vallen er enkele buien. De wind werd uit het zuiden en eh, later uit het zuidwesten. Hij neemt ook steeds verder toe naar eh, vrij krachtig. De temperatuur die stijgt naar eh, maximaal 9 graden vandaag. Vanavond en de komende nacht hebben we dan de afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Het blijft in onze regio eh, naar alle waarschijnlijkheid wel droog. En er waait een stevige zuidwestelijke wind. Op land vrij krachtig en aan zee zelfs hard. De temperatuur die daalt naar ongeveer 4 graden. Morgen is het weer de meeste tijd bewolkt en valt af en toe regen. De zuidwestelijke wind die neemt langzaam in kracht af en de temperatuur stijgt naar een lokale 8 graden. Zaterdagavond en zondagnacht is het dan weer overwegend bewolkt. In de loop van de nacht neemt de kans op regen weer toe. De wind draait uit het zuidwesten naar het oosten en neemt langzaam weer in kracht toe. De temperatuur daalt naar een ongeveer 3 eh, graden. Zondag is het de gehele dag bewolkt en valt een ruime tijd eh, regen. Er kan zondag met gemak meer dan 10 mm gaan vallen. Van Dam. pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. Al 20 jaar. Dit is 20 jaar ZFM.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 20 weken lang stonden ze op nummer 3, daarmee in de Nederlandse top 40. En nu, acht jaar later, komen ze weer terug in de hitlijsten. Train met Hey Soul Sister, derde week dat ze nu in de Euro Breakdown staan.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 Maar ze doet het wel weer goed in dit lijstje ermee. Op nummer 30 deze week vier plaatsen verliezen in de 12e week. All City Fireflies. David Guetta Memories gaat er vijf omhoog in zijn tweede week. Snow Patrol Just CS 14 weken in de lijst zakken van 23 naar 28. Amy McDonald, Don't Tell Me That It's Over. In de tweede week gaat ze van 31 naar 27. Ina Bob Taylor, Deja Vu, 12 weken in de lijst, van 20 zakken ze naar 26. Jason Mraz, Butterfly, 21 vorige week, deze week zakken naar 25. John Mayer, Who Says, 13 weken in de lijst, van 17 zakken naar 24. Train, Hazel Sister, in de derde week van 29 omhoog naar 23. En van 27 naar 22 was Kesha met Bla Bla Bla. Jay Sean, Lil Jon en Jean-Paul Do You Remember stonden vorige week nog op 16. Deze week zakken ze naar 21 en dat alles in hun tiende week. En vorige week op 24 en deze week op 20. Heb ik het over Timbaland. If We Ever Meet Again. En dat alles in zijn vijfde week alweer dat hij genoteerd staat in de Euro Breakdown.